Christiaan Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schapen en runderen mogen worden gevaccineerd tegen het blauwtongvirus. Minister Adema heeft een Spaans vaccin goedgekeurd. Binnen een week zijn er in Nederland een miljoen doses beschikbaar... en twee weken later nog eens een miljoen. Vorig jaar gingen aan het blauwtongvirus 55.000 schapen en 1000 runderen dood. De wet die een eind moet maken aan hoge huurprijzen in de vrije sector is aangenomen door de Tweede Kamer. Dat betekent dat ook in de vrije sector tot een bepaalde grens een puntensysteem gaat gelden. Daardoor moeten zo'n 300.000 huurders gemiddeld 190 euro per maand minder gaan betalen. Tegenstanders vrezen dat het aanbod van huurwoningen dan zal afnemen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft laten doorschemeren... waarschijnlijk niet mee te gaan in de immuniteitsclaim van oud-president Trump. Die vindt dat hij als oud-president niet vervolgd kan worden... voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren. Op de eerste zittingsdag leken zeker vijf van de negen rechters niet overtuigd van dat pleidooi. De missionair premier Rutte ontmoet vandaag de Turkse president Erdogan. Niet namens de Nederlandse regering, maar om Erdogan steun te vragen voor zijn ambitie om topman van de NAVO te worden. Rutte heeft zelf een vliegticket gekocht naar Istanbul, waar de ontmoeting is. Verwacht wordt dat Erdogan Rutte wel zal steunen in ruil voor bepaalde toezeggingen. De ANWB verwacht vanmiddag veel drukte op de wegen vanwege het begin van de meivakantie. Die wordt steeds populairder om op reis te gaan. Vooral op de A2 en de A27 naar het zuiden worden lange files verwacht en op de A12 naar het oosten. Ook op de luchthavens wordt het druk. Schiphol verwacht deze vakantie 10% meer reizigers dan vorig jaar. Het weer. In het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon. En het wordt 10 tot 13 graden.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 Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how has it been? Threats of distant thunder, the sky was red. And when you walked, you always turn every head.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 De wet die een einde moet maken aan hoge huurprijzen in de vrije sector is aangenomen door de Tweede Kamer. Daardoor moeten zo'n 300.000 huurders gemiddeld 190 euro per maand minder gaan betalen. Mark Rutte reist vandaag naar Turkije voor een ontmoeting met president Erdogan. Niet met het regeringsvliegtuig, maar met een zelfgeboekte lijnvlucht. Rutte gaat Erdogan om steun vragen om NAVO-topman te kunnen worden. Het weer. In het zuiden en oosten veel bewolking met af en toe regen. Elders is het overwegend droog met wat zon.